Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een lijnpoging of een dop van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bos heeft koningin Beatrix de demissionaire premier verzocht... om de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen... en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Dat heeft de RVD bekendgemaakt na een avond van overleg op Huis ten Bos. De koningin ontving de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... vicepresident Donner van de Raad van State en demissionair premier Rutte... Tweede Kamervoorzitter Verbeet bracht aan de koningin de wens van de Kamer over om op 12 september vervroegde verkiezingen te houden. Officieel neemt het kabinet daar vrijdag een besluit over. De nieuwe partij waarmee Hero Brinkman aan de verkiezingen wil meedoen heet de Onafhankelijke Burgerpartij. Die naam maakte Brinkman bekend bij Pauw en Witteman. De OBP kiest voor de burger, een kleinere overheid en belastingverlaging, zei Brinkman. Alleen door economische groei kan Nederland volgens hem de crisis de baas worden... Hero Brinkman zat jaren in de Tweede Kamer voor de PVV. Vorige maand stapte hij uit die fractie en ging hij alleen verder. Een Nederlands vliegtuig en een straaljager zijn donderdag bijna tegen elkaar gebotst boven het Duitse waddeneiland Sult. Een Fokker 70 van KLM was op weg van Amsterdam naar Oslo en boven de Noordzee kwam een straaljager wel erg dicht in de buurt van het toestel. De Fokker moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Chelsea heeft de finale bereikt van de Champions League. De Engelsen schakelde titelhouder Barcelona uit door in Spanje met 2-2 gelijk te spelen. Dat was genoeg na de 1-0 overwinning van vorige week in Londen. Chelsea's tegenstander wordt de komende dag bekend. Dan spelen Real Madrid en Bayern München tegen elkaar.